Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. AMA en leiders van het congres hebben nog geen overeenstemming bereikt over de Amerikaanse begrotingsproblemen. Topoverleg in het Witte Huis was al na vijf kwartier afgelopen, terwijl er zeker vier uur voor stond. De tijd dringt, want voor 2 augustus moet er een akkoord zijn. Anders kan de VS zijn rekeningen niet meer betalen. Afgesproken is vandaag verder te praten. De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van de News of the World, Rebecca Brooks, verhoren. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World. De krant is vanwege het afluisterschandaal opgeheven, waardoor 200 journalisten op straat staan. Bij een schietpartij op het strand van Scheveningen is gisteravond een man gewond geraakt. Dat gebeurde na een ruzie in een strandtent. Er zouden twee schoten zijn gelost. De Haagse politie is nog op zoek naar de schutter. Het ruimteveer Atlantis is voor het laatst aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De Space Shuttle brengt 5 ton aan voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten naar het ISS. Omdat het ISS nu af is, zijn de Space Shuttles niet meer nodig. Atlantis is de laatste shuttle die met pensioen gaat. Bij het ongeluk met een Russisch cruiseschip op de Wolga zijn zo'n 100 mensen omgekomen, onder wie 30 kinderen. Dat hebben overlevenden gezegd. Het schip was op een tweedaagse cruise op de Wolga. Het zonk door onbekende oorzaak in een paar minuten tijd op drie kilometer afstand van de wal. Sommige van de 80 overlevenden wisten zelf naar de oever te zwemmen. Het North Sea Jazz Festival heeft dit jaar 79.000 bezoekers getrokken. Een record, zegt de festivaldirectie. 70.000 mensen kochten een regulier kaartje en 9.000 kwamen speciaal voor de concerten van Prince. Die sloot elk van de drie avonden af met een speciaal nachtconcert.